meeneemt als assistent, volgt Theo Bos op als trainer. Bos moest weg in verband met de teleurstellende resultaten van Vitesse. Het weer, vanuit het westen buien, het is ongeveer 12 graden. Vanavond neemt de buiigheid weer af, morgen veel bewolking en zacht.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 Als VVD-leider wil hij dat nog wel, maar als premier heeft hij afspraken gemaakt met CDA en gedoogpartner PVV om ze zo te laten als ze zijn. In het debat over de regeringsverklaring zei Rutte dat over het regeerakkoord afspraken zijn te maken. De afspraken in het gedoogakkoord kunnen alleen worden aangepast als CDA, VVD en PVV het daarmee eens zijn. Door de brand in een parkeergarage in Haarlem zijn 26 auto's verwoest. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. De brand ontstond gisteravond op de tweede verdieping van de ondergrondse garage... nadat een auto na het starten in brand was gevlogen. In de garage stonden ongeveer 275 auto's. Alle auto's op de tweede verdieping zijn beschadigd. De auto's op de eerste verdieping hebben alleen rookschade. De eigenaren van de auto's kunnen op zijn vroegst vrijdag weer bij hun auto... Alle gebouwen boven de garage zijn weer vrijgegeven. In Heeswijk-Dinter in Brabant is een automobilist overleden die even daarvoor werd achtervolgd door de politie. In de auto zaten twee mannen. De politie vermoedde dat ze in Nistelrode probeerden een auto te stelen en zette de achtervolging in. De twee mannen wisten aan de politie te ontkomen, maar werden even verderop alsnog gevonden. De auto was uit de bocht gevlogen en tegen een boom gebotst. In Den Haag is een jongen van twee beroofd van een ketting en een armbandje. Het gebeurde toen hij samen met zijn broer van 13 buiten aan het spelen was. Een jongen liep op het tweetal af en vroeg of de peuter een ketting droeg. Toen het jochie het sieraad liet zien, trok de dader hem van zijn nek. Ook werd het armbandje geroofd en werden de peuter en zijn broer...